Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vier brandweerlieden zijn gewond geraakt bij het blussen van een brand op een schip in Sneek. Door een explosie kwamen twee van hen in het water terecht... en twee anderen werden tegen de reling gesmeten. De brandweermannen konden snel worden gered. Ze hielden er lichte verwondingen aan over. Premier Netanyahu van Israël zegt dat de strijdkrachten doorgaan met grootschalige aanvallen op de Gazastrook. Die zijn een reactie op Palestijnse raketbeschietingen. Zeker 150 raketten zijn in de lucht onderschept, maar niet alle raketten zijn tegengehouden. In Israël kwam een inwoner van de grensplaats Ashkelon om het leven. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat bij de Israëlische tegenaanvallen twee burgers om het leven zijn gekomen. Minister Dikker zegt dat alle gedetineerden in de isoleercel zijn gezet... die gisteravond vermoedelijk hebben deelgenomen aan de verstoring van de dodenherdenking in Vught. De gevangenis staat vlakbij de Fusiadeplaats van het voormalig concentratiekamp. Daar vond de herdenking plaats. Tijdens de twee minuten stilte riepen acht terreurverdachten Allahu Akbar. Dat gedetineerden juist dit moment verstoren met kwetsende leuzen is respectloos en onacceptabel, zei Dekker. De gedetineerden zijn afgezonderd voor een periode van maximaal 14 dagen. Een dode vrouw die gisteren in de Scheveningse bosjes in Den Haag werd gevonden... is mogelijk door geweld om het leven gekomen. De politie vond het lichaam gisteren na een melding van voorbijgangers. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door geweld eh, om het leven kwam. Het weer. De kans op een bui neemt geleidelijk af. En dat geldt vooral voor het binnenland. Het is zo'n 11 graden geworden vanmiddag. Vanavond en vannacht is er alleen in de kustprovincies nog kans op een bui.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger.